In Parijs sloot de beurs 3,4 lager en ook in Londen en Frankfurt werden verliezen geboekt. Niet alleen in Europa is de stemming op de beurzen negatief. Ook in Tokio en op Wall Street toonden beleggers zich de afgelopen dagen somber. Ze maken zich zorgen over de financiële situatie in een aantal Zuid-Europese landen. Spanje, Portugal en vooral Griekenland kampen met enorme begrotingstekorten. In Spijkenisse heeft de politie een man doodgeschoten. Dat gebeurde volgens de politie nadat de man zelf had geschoten op een vrouw in een auto. De politie kwam in actie na een melding van een ruzie op straat. Daar aangekomen zagen agenten een auto de achtervolging inzetten op een andere wagen. De man in de ene auto reed de andere auto klem, stapte uit en opende het vuur. Agenten schoten hem neer toen hij niet inging op hun waarschuwingen. De vrouw die door de man is neergeschoten is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een nationaal comité gaat de viering voorbereiden van 200 jaar Nederlandse onafhankelijkheid. Van 1813 tot 1815 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. In 1813 werd Nederland weer onafhankelijk en in 1815 werd de monarchie ingevoerd. Het kabinet wil daarbij stilstaan. Er komen twee jaar lang allerlei activiteiten. Die worden voorbereid door een comité onder voorzitterschap van oud-premier Lubbers. De Engelse Chelsea-speler John Terry heeft zijn aanvoerdersband van het nationale elftal moeten inleveren. Terry is in opspraak geraakt door een liefdesaffaire met de ex-vriendin van een nationaal elftalspeler en voormalig ploeggenoot Wayne Bridge. Bondscoach Fabio Capello zegt dat hij de beslissing heeft genomen in het belang van het team. John Terry blijft wel spelen in het Engelse nationale elftal.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 Vandaag met een bijdrage van het jazzteam van CFM. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Het is vrijdag 5 februari. Precies een jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. Ien was onder andere muzieklerares in het middelbaar onderwijs muzikaal vooral klassiek georiënteerd. Maar toen ik in 1991 voor het eerst bij haar thuis kwam, ontdekte ik te midden van haar platen en cd's toch drie jazz-cd'tjes. Die heb ik altijd gekoesterd in mijn steeds verder uitbreidende verzameling. Ien zorgde er zo'n 15 jaar geleden ook voor dat ik eens te gast mocht zijn in een programma van CFM Jazz. Dat toen werd gepresenteerd door Hans Sandbergen. En ik ben nooit meer weggegaan. Zo'n plezier bezorgt dat programma mij nog steeds. Daarom draai ik vanavond vooral veel muziek van die drie oude cd'tjes. Als herinnering. Laat ik beginnen met het kwartet van pianist De Brubeck. Met die mooie, wat ijle toon van alt-saxofonist Paul Desmond. Met een nummer dat toevallig ook in mijn tienerjaren mijn eerste aankoop was van dit kwartet. Gun with the Wind. muziek van de jazz-cd'tjes van Ian. Joy Spring, gespeeld door de veel te jong overleden Amerikaanse trompetist Clifford Brown. Met op tenor Harold Land, op bas George Joyner, op drums Max Roach en op de piano Richie Powell, met wie Clifford Brown op 25-jarige leeftijd in 1956 om het leven kwam bij een verkeersongeluk. Uiteraard stond ook Elvin Gerald op de cd'tjes. Daarvan koos ik uit All By Myself. Een power ballad uit 1975 van de hand van Eric Carmen. All by myself in the morning myself Natuurlijk was dat My Funny Valentine. Gespeeld door trompetist Miles Davis tijdens een van zijn beste periodes in de jazz, namelijk 1956. Hij werd vergezeld door Red Garland op de piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Op het derde jazz-cd'tje van Ian vond ik een vrolijk nummer van trompetist en zanger Louis Prima. De song Pennies from Heaven. In 1936 door Bing Crosby geïntroduceerd in de gelijknamige film. En Louis Prima maakte er een soort rock'n'roll nummer van. Pennies from Heaven. And every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Shooby dooby. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? Shooby dooby. You'll find your fortune falling. all over town. Be sure that your umbrella is up, up, up, up, up, upside down and trading for a package of sunshine and ravioli, macaroni. If you want the thing you love, you must have a holy, baby. And when you hear thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Now come over here, boy, Sam. And every time it rains, it rains crocodile. Every time it rains, red, Don't you know it's crocodile? You find your fortune falling. All over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella is upside down, three lip up. How about the hills, right? Gigalama hungli. Zumbalu the Zumbalut. Oh, bottle boys, oi. was de meer serieuze muziek van de band van Duke Ellington. Een exotische uitvoering van The Mooch. Uiteraard een compositie van Ellington zelf in samenwerking met bandgenoot Mills. Een van de mooiste composities van de introverte pianist Bill Evans was Waltz for Debbie. Het was een muzikaal portret voor zijn nichtje Debbie en zij moet er zeer vereerd mee zijn geweest. De meeste uitvoeringen speelde Bill Evans met zijn trio. Er is ook een mooie versie samen met jazzcrooner Tony Bennett. Maar op het cd'tje van Ian speelt Evans die mooie wals met alt-saxofonist Cannibal Adderley. Waltz voor Debbie. Castles on the Rhine, the Parthenon, the moments on the Hudson River line. How lovely it was. So thanks for the memories of rainy afternoon, swinging bassy tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toast and prunes. How lovely it was, many's the time that we feasted. And many's the time that we fasted. Oh, well, it was well while it lasted. We did have fun and no harm done. Thank you, thank you for the memory of sunburns at the shore, nights in Singapore, and nights have been a headache, but you never were a bore. So thank you so much did. <laughs> Many's the time that we feasted again, we feasted again, oh. my life. Da da da da. Da da da da dee. Da da da da da da. I'm so glad that it's over. Thanks for the Memory, een filmsong uit 1938 en toen gezongen door Bob Hope en Shirley Ross. En daarna door velen uitgevoerd. Er zijn ook parodies opgemaakt zoals Thanks for the Medicare. En Marilyn Monroe gebruikte het als aanvulling op haar felicitatie van president John Kennedy met Happy Birthday Mr. President. Maar hier werd het gezongen door een van die onvergetelijke jazzzangeressen, Sarah Vaughan. En laat ik er maar meteen een onvergetelijke jazzster aan vastplakken. Trompetist, zanger, bandleider, filmster en entertainer Louis Armstrong. Luister naar zijn altijd herkenbare stem in Blues in the Night. Gecomponeerd door Harold Allen met de tekst van Johnny Mercer en afkomstig uit de gelijknamige film uit 1941. Louis Armstrong. My mama done told me... When I was in knee pants, my mama done told me, son, yes, woman sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced a worrisome thing to leave you singing the blues in the night. Now the rain is falling, yeah, the train is calling. Woo wee, my mama done told me, yeah, that lonesome whistle blows just to drizzle. Ooh-wee. Yes, my mama done told me. Ah, woo-wee, da woo-wee. Oh, clickety-clack, and going back to blues in the night. The evening breeze starts the trees are crying in the find his life when you get the blues in the night. Boy, take my word, the mockingbirds sing the saddest kind of song. Mm, he knows things are wrong, and he's right. By two pen, by pieties and all from Natchez Mobile Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. Yes, I've been to big towns. Oh, it me some big talk. But there's one thing I know. A woman's a two-faced, a worrisome thing singing the blues in the night. house. Yeah, dug them all and heard me some big talk too. But there's one thing I know. Yes, a woman's a two-faced. Or worse, something will leave you sick. my mama, yeah. My mama was right. There's a, oh, blues every night. Dit was het eerste deel van Vrijdagavond Live met muziek vanuit de bar van Hotel Hoogland. We gaan naar nieuws en reclame met het kwartet van gitarist Wes Montgomery in het nummer One For My Baby and One More For The Road. Tot zo.